Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer de fout in. Dat meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Bij ruim een derde van de daders gaat het binnen twee jaar weer mis. De resocialisatie van deze groep moet beter, stelt het rapport. Bij de reclasseringsorganisaties is ook te weinig kennis over de vaak jonge veroordeelden. Reclassering Nederland zegt alleen een rol te kunnen spelen als een rechter toezicht oplegt... maar in de praktijk gebeurt dat bijna nooit. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog zeker 6700 burgers omgekomen. Dat meldt een speciale mensenrechtenmissie van de VN. Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger... maar door hevige gevechten in sommige gebieden zijn die aantallen niet te bevestigen. De meeste burgerslachtoffers vielen in de regio's Donetsk en Luhansk in de Donbass. Mensen kwamen vooral met leven door lucht- en raketaanvallen. In Frankrijk zetten bouwbedrijven illegale in bij de werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs. Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met illegalen die voornamelijk uit Mali komen. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp voor 2024 wordt gebouwd. De bouwers zouden zo'n 80 euro per dag krijgen. Ze hebben geen geldige papieren, maar gebruiken bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. De man die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot... heeft 21 jaar cel gekregen. De man viel vorig jaar met twee anderen de hondenuitlater aan. Die werd daarbij in de borst geschoten. De overvallers namen daarna twee van de drie honden mee. Het waren Franse bulldogs die veel geld waard zijn. De daders hadden alleen niet door dat het om de honden van Lady Gaga ging. Ze werden uiteindelijk opgepakt met behulp van camerabeelden. Lady Gaga looft een half miljoen dollar uit voor de gouden tip.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 alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves them and leaves them alone baby, it's so elementary. For the man never near, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction, just check the nation, quid pro quo. A pro's pro, yeah, fellas, don't be jealous. When they made him, they broke the mold. So charismatic, yourself for prematurely shooting it load. Ah! Queen of country, safe and sound, with villains six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Why him leaves him alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who. Someone alone, so alone do you front the mirror, let you watch yourself. You know what it is right now. We ain't making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. Oh, won't you turn up around and just take it? I know what you're on at this time of night.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Daders van seksuele uitbuiting gaan vaak snel weer de fout in. Ruim een derde van de daders pleegt opnieuw eenzelfde misdrijf binnen twee jaar. De resocialisatie van deze groep moet beter, zegt een rapport. In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog met Rusland zeker 6700 burgers omgekomen. Dat meldt de VN. Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger, maar door hevige gevechten in sommige gebieden zijn de aantallen niet goed te bevestigen. En de Amerikaanse actrice Kirstie Alley is na een kort ziekbed overleden aan kanker. Ze was vooral bekend als Rebecca Howe in de populaire tv-serie Cheers. Ook werd ze beroemd door haar rol in de film Look Who's Talking. Kirstie Alley was 71 jaar. Het weer bewolkt met af en toe kans op zon, later regen en zo'n 8 graden. you could be there To see the sunshine through the rain But it fades, your head laid on my shoulder Washed away the pain When we gave it to the ocean Oh, I just can't lie all my life I dream of you and I You and I are more than just a memory yeah. You and I, I carry with me all my life You and I are more than just a memory yeah. you and soon you can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the play holding my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life.